Hij wordt verdacht van betaalde seks met een minderjarige jongen. De zaak kwam begin vorig jaar aan het licht toen de ouders verdachte berichten vonden op de telefoon van hun zoon. De rechtszaak over het ontucht loopt nog. Het functioneel pakket is het onderdeel van het Openbaar Ministerie... dat is gespecialiseerd in de bestrijding van fraude, milieucriminaliteit en ingewikkelde ontnemingszaken. Een meisje van 14 maanden dat vorig jaar oktober overleed in Hengelo had ernstige verwondingen. Dat blijkt uit voorlopige onderzoeksresultaten die in de rechtbank werden besproken. Het kind had onder andere 39 blauwe plekken op haar lichaam. En ook had ze scheuren in haar lever, maag en mild en meerdere gebroken ribben. De moeder en haar partner worden verdacht van doodslag. Zij zitten vast. Boze vissers hebben de hele dag de havens van Calais en Boulogne-sur-Mer geblokkeerd. Nederlandse vissers zaten daardoor vast. De Franse vissers claimen dat ze door de Nederlandse pulsvisserij grote schade hebben geleden en ze eisen compensatie van de Franse overheid. De blokkade werd aan het einde van de middag opgeheven. Bij pulsvisserij wordt de vis met stroomschokjes opgeschrikt, zodat die blijft drijven en er niet met netten over de bodem hoeft te worden geschraapt. Het Europees Parlement wil het pulsvissen verbieden, maar Nederland vindt dat pulsvissen juist goed is voor het milieu. Het Nederlands elftal speelt op 26 maart een oefenduel met Portugal. De wedstrijd voor het, wordt gespeeld in Genève. Oranje vormt voor de Europees kampioen een oefenpartner op weg naar het WK... waar het Nederlands elftal zich niet voor wist te plaatsen. Aanvankelijk zou Nederland op 27 maart een oefenduel spelen met Spanje... maar dat is niet doorgegaan. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen wordt het ongeveer hetzelfde weer als vandaag.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 Stumbling through all the methods that is left behind, off to on your flight. frozen on the steep within the core. Dry your mouth than you ever felt before. Tingling in all your senses, just powering away when you see the first light of day. Soldier. sand. Dat was hem. Marvin Day met zijn band en Soldier On. Welkom bij deze Alternative FM eh, van deze donderdag 25 januari. En Marvin Day, eh, die zul je moeten aanschouwen in Engeland. In februari treedt hij op in Chesterfield tijdens een The Ragnall Turnpike. Daar zal hij eh, zijn werk laten horen. Dag later zal hij in York in de Woolpack in te zien zijn... En voor Nederland, daar zal je toch even moeten wachten. Want bij Quiet Quiet Delft, dan eh, zal het eh, pas zijn dat die weer te zien zijn hier in Nederland. Op 10 mei 2018. Dus dat duurt nog wel eventjes. Goed, eh, dit is weer een stampvol programma met, met heel veel muziek. Natuurlijk kijken we ook al een beetje vooruit naar wat er eigenlijk allemaal gaat komen. Want er zijn een aantal mensen die wat te presenteren hebben... Zo ook bijvoorbeeld eh, Daisy Ducro. Want die eh, zal eh, morgen haar album gaan presenteren. Het album Into Deep. dat wordt morgen gepresenteerd in Paradiso. En wij zullen er al wat op vooruit lopen. Door de vier nummers die wij al hebben van Daisy even laten te horen. En we beginnen met Don't Tell Me You're a Poet. You taught me all I know How low can grow and grow I'm just a lonely soul crisis, no Eigenlijk is het een eh, kerstplaatje. Maar goed, het maakt niet uit. Het, eh, we, we, draaien hem eh, wel met de nodige plezier. Want het is Ten slotte nog weer Rob Murphy, de man die hier in eh, november 2017, nee 2016 zelfs, alweer geweest is. Want uh, eh, 2 november 2017 was eh, Marvin Day de gast. Dat vond ik wel heel frappant. Nee, Rob Murphy is geweest. daarvoor hoorde je Daisy DeCro die morgen dus haar um, album Into Deep gaat ja, presenteren in Paradiso, Zand, eh, Paradiso Zandvoort. Moet je mij horen, het zou zo, <laughs> het zou zo maar kunnen. Het is de wens die de vader van de gedachte is, eh, zeg ik dan maar. Maar goed, ehm, die zal dat eh, morgen gaan doen in Paradiso Amsterdam. Het complete album, eh, nou het complete album, maar er zullen behoorlijk wat tracks te horen zijn. Een van de meest opvallende mm, ja, zaken van, uit Rotterdam, moet ik er eigenlijk bij zeggen... is dit van Natalia Magdalena en Juliet's Rainy Days Aren't Over. She was a painting made by blind man's head. She was a stone that was thrown down into the lake. And he, he was quite the same. promise oh so great about tomorrow that might come one day. And she lay down to sleep so impatiently. But before she woke up tomorrow, Sweet. sweet. it was half full again. Drowning in each other's arms, lost in the absence, lost in life. is drawn, the truth has been spoken. And still I get carried away. A heart won't forget a dream that is broken. I can look right through your heart. Your hands by the door, your hopes on the doorstep. My dear, we'll never be apart. cry now, save your tears for the light of the morning. Don't cry now, hold your breath and unlearn what you have learned. The heavens are rumbling, clouds are tumbling. dat was hem. Eh, TB Florissen met Don't Cry Now. En daarvoor Natalia Magdalena met Juliet's Rainy Days Aren't Over. Ik zei al, vol programma. Dus weer verder met Kim de Stella en Nostalgia. chasing the horse and carriage round the lonely merry-go-round. The public telescope is looking disappointed. fisherman's wife never tires of waiting around.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 Die hebben we dus wel degelijk. Eh, Ruud Houweling was dit met eh, Nightfalls on the Town. En wie de clip kan zoeken op YouTube... komt natuurlijk ook een aantal fragmenten tegen van deze badplaats. Het is alles behalve een promotiefilmpje... want de lading van deze song gaat over serieuze zaken. Gaat over een, een drenkeling, een, ja, een, iemand die hier ja, in Zandvoort op bezoek is eh, geweest... is ook nog eh, niet van, eh, van Duitse afkomst, maar komt uit Afrika. En dan overkomt hij dat dergelijke verhaal. En je kan het niet meer navertellen. En hij, Ruud Hameling, heeft dan besloten om daar een, een song over te schrijven. En die had dan zo'n serieuze lading... <clears throat> dat, <clears throat> dat je eigenlijk er een beetje uit kan opmaken van eh, we zijn op zoek naar de drenkeling. Maar alles gaat eigenlijk gewoon door. Het draaimolletje op de boulevard. En eh, misschien ook nog wel een beetje lol op het strand. Dat is een beetje het contrast waarin eh, Ruud Houweling dit verhaal heeft geschilderd. Daarvoor hoorde je Kim de stellen met Nostalgia. Dat is ook alweer een tijdje uit. Maar goed, we draaien hem nog steeds. Dit bijzonder werk en karwei is van Shireen uit Rotterdam. En dat nummer dat heet Oemai. En daarvoor hoorde je Omai oh van uh, Shireen. En dit is weer Daisy Ducro met To Gold. Mississippi. Ik zing niet over Tennessee. Ik zing niet over. En ik ben ook geen Albert King. Nee, ik kom niet uit Austin, Texas. Ik heb nog geluisterd in de klas. Oh, het spijt blues, politie. Ik wist niet dat de blues van jullie was. Ja, het spijt me blues, politie. Ik wist niet dat de blues van jullie was. Ik wist niet dat de blues van jullie was. heart. The only things I feel while walking down this empty road. The sound of the birds flying above me. It's the only thing I hear while walking down this empty road. was uh, Lieve. Daarvoor hoorde je nog uh, Chihuahua met, de, met de bluespolitie. En daarvoor hoorde je nog Daisy Ducro. Die morgen dus, zoals gezegd, haar album gaat presenteren. Dus dat sowieso. Nou, we hebben er nog eentje. En dat is een kakelvers ding. Want het is soundtrack materiaal. Dus ik heb hem er eigenlijk half eraf gehad. The Musicians Season 3. Daar hebben ze iets bij bedacht van Dakota. En dat nummer dat heet Bare Hands. Die je nu gaat horen tot aan het nieuws van 9 uur.